Een heel pakket dus. Je hoort verslaggever Ron Vrezen. Het kabinet zal straks met een heel goed verhaal moeten komen. Want ja, iedereen ziet natuurlijk dat het in die ziekenhuizen niet de goede kant op gaat. Maar die grote groep gevaccineerden had ook de verwachting kunnen hebben... dat dit soort maatregelen die je net noemde toch verleden tijd zouden zijn. Het demissionaire kabinet wil ook nog 2G in gaan voeren. Dan krijg je geen QR-code meer met een test. Een jongerenwerker in Maastricht zit vast. Hij wordt ervan verdacht dat hij kwetsbare jongeren aanzette om met elkaar te vechten. Vertelt deze verslaggever van regionale omroep L1. Dat zijn eh, kwetsbare jongeren. Jongeren die echt wel ook het nodige mee, eh, mee, hebben gemaakt in hun leven. En hij heeft dat allemaal ook eh, gefilmd. En hij heeft die jongens voorgehouden. Van, uiteindelijk komt er een grote filmproductie. En daar doen jullie dit allemaal voor. Maar het geweld was niet gespeeld. Er werden echt rake klappen aan elkaar uitgedeeld. Er komt een bufferzone rond een abortuskliniek in Enschede. 25 dagen per jaar staan daar mensen te demonstreren bij de ingang. En door dat protest op afstand te doen... hoopt de gemeente dat vrouwen niet meer fysiek gehinderd of geïntimideerd worden... voor ze de kliniek inlopen. Er zijn drie mensen opgepakt die worden verdacht van fraude met QR-codes. Volgens RTL Nieuws gaat het om duizenden valse codes. Een deel hiervan wordt vanavond nog geblokkeerd. En een bizarre bierdopperoof in het Groningse Onstwedde. Voor het goede doel zamelden ze die dopjes in. En van de week is de witte bak gestolen waar ze in zaten. De dopjes werden uitgestrooid op een weiland even verderop. Ik ben gewoon triest. Kunt te gek voor dat is zoiets nou. De doppen blijven maar komen, dus ze zorgen voor een nieuwe bak... zodat er geld naar het goede doel kan gaan. Het weer vanavond en vannacht meer regen.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 Tussen Eemnes en naar de vesting een uur vertraging. Door een ongeluk is alleen de linkerrijstrook open. Omrijden kan je het beste via Almere door vanaf Knop knooppunt Eemnes de A27 te kiezen. En dan bij Almere de A6 richting Amsterdam.